Dik met het NOS Journaal. In de Groningse plaats Bedum heeft begroet bij een vestiging van de Nederlandse aardoliemaatschappij. De brandweer denkt dat aardgascondensaat vlam heeft gevat. Dat is een brandbaar mengsel dat vrijkomt bij de winning van aardgas. Voor zover bekend zijn er geen gewonden. Wel ondervindt het treinverkeer er hinder van. Op plaats van de brandweer rijden er tussen Bedum en Sauwert op dit moment geen treinen. Treinreizigers tussen Groningen en Delfzijl hebben daardoor zeker een uur vertraging. In Cairo begint vandaag de rechtszaak tegen oud-president Mubarak. Hij staat terecht voor de moord op 850 betogers tijdens de opstand tegen zijn bewind in januari en februari. Ook wordt hij verdacht van corruptie en daarvoor kan hij de doodstraf krijgen. Inmiddels zijn er berichten uit Sharm el-Sheikh dat Mubarak uit het ziekenhuis is vertrokken. en werd rekening gehouden dat de 83-jarige oud-president niet zou komen opdagen omdat hij te ziek zou zijn. Ook de tweede vergadering van de VN-veiligheidsraad over het geweld in Syrië heeft geen resultaat opgeleverd. De westerse leden willen een veroordeling van het regime Assad, maar onder andere Rusland wil dat ook de Syrische oppositie een deel van de schuld krijgt voor het geweld. De overleg wordt later vandaag voortgezet. In Halsteren in Noord-Brabant is kort na middernacht brand uitgebroken in een winkelcentrum. Het vuur was na enkele uren onder controle. Volgens de brandweer zijn geen gevaarlijke stoffen vrijgekomen. Wel was er zoveel rook dat de inwoners van Halsteren hun ramen en deuren enige tijd voorlopig gesloten moesten houden. Grote schade is, is niet bekend. In een asielzoekerscentrum in de Limburgse gemeente Echt heeft een asielzoeker zichzelf in brand gestoken. De beveiliging doofde het vuur, maar kon niet voorkomen dat de man zwaar gewond raakte. Wie de man is, waar hij vandaan komt en waarom hij tot zijn daad kwam, wil het Centraal Orgaan Opvang Asielzoekers niet zeggen. Het weer wisselend bewolkt met af en toe zon. Vanmiddag vanuit het zuiden buien. Vooral in het zuidoosten en oosten met onweer, hagel en veel neerslag. Voor de buien uit de temperatuur tussen 24 en 28 graden. Morgen in het oosten nog kans op een bui.